5 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Jan-Antoni Bruin van de VVD is de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer. Hij volgt Ankie Broekers-Knol op, die is nu staatssecretaris van Justitie. Bruin is 61, hij speelt al jaren een belangrijke rol in de VVD. Bij de laatste drie Tweede Kamerverkiezingen was hij voorzitter van de commissie... die het partijprogramma schreef. Sinds 2012 zit hij in de Senaat. Jan-Antoni Bruin is verder arts en hoogleraar in de geneeskunde aan de Universiteit Leiden. Duitse media melden dat voorzitter Tusk van de Europese Raad... de Duitse minister van Defensie von der Leyen heeft voorgedragen... als voorzitter van de Europese Commissie. Frans Timmermans wordt naar verluid genoemd als vicevoorzitter. Nog maar 22.000 MKB-bedrijven hebben een rapportage ingeleverd... over hun energiebesparende maatregelen. Bedrijven moesten die voor 1 juli bij het Rijk hebben ingediend. Het ministerie van Economische Zaken had gerekend... op 50 tot 60.000 van die rapportages. Regeringspartij CDA wil dat er een verbod op lachgas komt. CDA-kamerlid Kuik zegt dat het gebruik van lachgas als genotsmiddel sterk toeneemt. En dat dat grote gevolgen heeft voor de gezondheid, de verkeersveiligheid en het milieu. Veel gemeenten willen volgens het CDA het gebruik aan banden leggen... maar ze hebben een landelijk verbod nodig om in te kunnen grijpen. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat kijken naar manieren om de gevaren van lachgas tot een minimum te beperken. Hij is er nog niet over uit of daarvoor een verbod nodig is. Bij een brand aan boord van een Russische duikboot zijn zeker 14 doden gevallen meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zou gaan om een onderzeeër die werd gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. De brand gebeurde volgens het ministerie in de Barentszee. Het weer, vannacht 7 tot 11 graden. Lokaal kan een misbank ontstaan. Morgen eerst overal vrij zonnig. In de loop van de dag verspreidt wat stapelwolken... en het wordt 18 tot 22 graden.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 En op eh, de A10 bij Amsterdam in, eh, vanuit het, eh, vanaf de A10 West naar de A10 Zuid... tussen Geuzenveld en Watergraasmeer 12 kilometer file en een half uur vertraging. Dat heeft onder andere te maken met een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Diemen...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 Letters on the sky. Burning in your eyes. You look at me, baby. I wanna catch on fire. soul like California gold. You found the light in me that I couldn't. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. with you. from the city complain about All my life I've been a good girl Trying to do what's right Never told no lies Then you came around and suddenly my world turned upside down Now there's no way out all my friends said It's my long She's my life.